Dik te Hark met het NOS Journaal. In Vught is vanochtend vroeg opnieuw een auto uit Voorstraat. Volgens de politie past deze brand in een reeks autobranden waar het Brabantse Vught mee maken heeft. In ruim een jaar tijd zijn 32 auto's onder verdachte omstandigheden in vlammen opgegaan. In Burma hebben duizenden mensen oppositieleider Aung San Suu Kyi toegejuicht tijdens haar eerste campagnedag voor tussentijdse parlementsverkiezingen in april. Haar partij, de NLD, doet in april mee in elke regio waar zetels beschikbaar zijn. Veel Birmezen zwaaiden met bloemen en probeerden een glimp op te vangen van de vrouw die jarenlang onder huisarrest stond vanwege haar politieke activiteiten. Sinds het militaire bewind een burgerregering heeft aangesteld, worden in Birma voorzichtig democratische hervormingen doorgevoerd. In 2010 boycotte de partij van Suu de verkiezingen nog. In de Amerikaanse stad Oakland zijn zo'n 300 mensen opgepakt bij een Occupy-protest. De demonstranten drongen gisteravond het stadhuis binnen en staken de Amerikaanse vlag in brand. De politie zette traangas in om de menigte uit elkaar te drijven. Een aantal betogers gooiden stenen en flessen naar de agenten. Het protest duurde de hele dag en begon vreedzaam. De demonstranten wilden een leegstaand gebouw bezetten en daar een hoofdkwartier vestigen. In november maakten de autoriteiten in Oakland een einde aan het Occupy-kamp in de stad en sindsdien zijn er demonstraties. Maar niet eerder liepen die zo uit de hand als gisteren. Griekenland is woedend over een voorstel van Duitsland. Daarin staat dat Griekenland onder controle moet komen te staan van een commissaris van de Europese Unie. Die moet besluiten over de begroting van de Griekse regering goedkeuren en kan zo nodig een veto uitspreken. Het uitgelekte Duitse voorstel is in handen van de Britse krant Financial Times. Griekenland zegt zelf controle te willen houden over zijn begroting.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 I've got a lot of things to say. And oh, yeah. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen luisteraars ZFM Jazz. Vandaag weer eh, helemaal eh, gereed met een mooi programma en een nieuwe presentator. Naast David Habig die vandaag de techniek doet en ondergetekende Peter den Boer... hebben we ook Jeroen van Sluisdam die... Eh, gelijk met de neus in de boter valt, want hij ons gaat vertellen over de, dit nummer wat we net gehoord hebben en de volgende nummers. Welkom Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen Zandvoort. Dankjewel Peter voor de introductie. Het eerste nummer wat jullie gehoord hebben is van Etta James. Ehm, ik heb deze nummers meegenomen omdat Etta helaas onlangs overleden is. Etta heeft een enorme carrière achter de rug met heel veel eh, blues en R&B nummers waar zij als een van de grondleggers wordt gezien. Het eerste nummer was van haar tweede LP, The Second Time Around. En het was One For My Baby. Het tweede nummer heb ik ook van deze cd meegenomen en is I'll Dry My Tears. I'll dry my eyes for tonight No more tears, no more sorrow tomorrow night Because I need you so Those tears I cried for you Are tears of loneliness is still on. This year him my trouble Dit was een nummer van Melody Gardot van haar debuutalbum Worrisome Heart. Het nummer is opgenomen in oktober 2009 in Parijs als onderdeel van een live optreden voor Radio France. Melody Gardot is uit 1985, ze is Amerikaanse um, en heeft een hele bijzondere historie. Melody Gardot is begonnen eigenlijk in de muziek, vervolgens is ze mode gaan studeren, daarna heeft ze een vreselijk ongeluk ondergaan en eigenlijk door haar liefde voor muziek is verder gekomen en is ze hersteld. Het tweede nummer is ook van dezezelfde opname en heet Hoe Will Comfort Me. Mm, girl, My soul is a weary My soul is a weary My soul is a weary I said my soul told a wheel. this very heart. Colored Baby. Meer live kon het niet. Het aardige vandaag, luisteraars, is dat wij mm, bij wijze van uh, projectje vandaag uh, een heleboel live opnames gaan horen. Omdat we vinden dat de sfeer en de atmosfeer op deze opname natuurlijk heel veel bijdraagt aan de beleving. Dit was Pasadena Roof Orchestra met My Melancholy Baby. We gaan nu over naar een heel ander hoofdstuk. Gedragen en uh, gedistingeerd. Ook live. Het Modern Jazz Quartet in Concert. Opgenomen in 1960. Maar klinkend alsof het gisteren op, eh, opgenomen is. Opgenomen in 1960. Ljubljana Modern Jazz Quartet met Django. lucky one. I can't believe you're in love with me. was een nummer van... Um, excuus Peter, kan je mij heen? The Last Wandering. Dankjewel. Um, het volgende nummer wat ik heb meegenomen is van Abby Lincoln, Lincoln van haar cd That's Him. En het heet A Strong Man. he's wild about me. I'm in love with a guy who is everything grand. Any man can be. I'm in love with a strong man. What a hard-working hero is he Great big arms, muscled hard, dark and shining He folds around picture a lover like this Lips warm and full that I love the most Smiling between every kiss I'm in love with a strong man Once you see him you will have that any all alone. Ain't got nobody to love now. The man I long for is not so strong for me. He's not an angel, but I don't care. Perhaps a change will come someday. Whatever he is, I want to be his way. Don't want a mother, I don't need a friend. My heart is aching, it won't ever mend. I ain't much caring just where I will end, but I must have that crying for heat. He treats me awful each time we meet. It's just unlawful how he can cheat, but I must have that man. He's hot as Hades, a lady's not safe in his arms when she's kissed. I'm afraid he's cooled off, and maybe I'm rude off his list. I need that person much worse than just bad. I'm half alive, and he's driving me mad. He's only human, he can be Música twee nummers van Abby Lincoln van haar cd That's Him uit 1957. Allereerst Strongman en daarna haar verlangen voor I Must Have That Man. Op deze cd werd ze bijgestaan door eh, saxofonist Sonny Rollins, Kenny Dorham op trompet, pianist Winton Kelly en bassist Paul Chambers. En niet te vergeten Max Roach, haar echtgenoot of haar eigenlijk aanstaande echtgenoot. Op dat moment haar aanstaande echtgenoot. Max Roach sorry, Max Roots eh, was natuurlijk een wereldberoemde drummer. En dat eh, brengt mij tot de overstap naar een andere live-opname. Ehm, met een wereldberoemde drummer. Een uh, achtmansformatie die Buddy Rich heeft geformeerd op enig moment. En daar prachtige opname heeft gemaakt. Met zijn achten, waaronder Lionel Hampton op de vibrafoon, spelen ze Moment Notice, een nummer van John Coltrane. Moment Notice, gespeeld door een achtmans formatie van Buddy Rich, waar de blazers alleen maar bestonden uit saxofoons. Het klonk eh, als een enorme big band. En nu laat ik een stukje horen van een enorme big band die veel braver klinkt. En dat is de big band van Ziggy Elman. En dat nummer dat hij ehm, heeft opgenomen is Frelick in Swing. a carousel Life goes on A never-ending tale Of love reborn From the cradle worn A web is spun For every mother's son Life goes on Like a spinning wheel Life goes on Never standing still The gods decide How blessed am I The days to come For every mother's son And these footprints in the sand May be nothing grand but if we leave a mark in somebody's heart, what more can I say? Then I was king for a day. Once the web is spun. for every mother's goes on like a tapestry. Life goes on, each thread a part of me. That master plan of who I am. A day will come for every mother's son and here in the sand Maybe nothing grand But if we leave a mark In somebody's heart What more can I say Then I was king for a day Once the web is spun every mother's son. a thorn, a winter rose Some highs and then some lows That's the way it's spun every mother's son Every mother Met dit nummer van Matt Dusk, Every Mother's Son, gaan we over naar nog een nummer van Abby Lincoln, omdat ze zo goed is. Nog, van het, nog, zelf, nog steeds van de cd That's Him, Porgy. bijna 11 uur. Met Abby Lilcon en Porgy van de CD That's Him gaan we eruit. Wij zien u graag terug na het nieuws van 11 uur.